een heerlijk plekje grond, daar waar die molen staan. Waar ik mijn allerliefste vond, waarvoor mijn hart te slaat. Ik sprak daar voor de eerste keer aan Doever van de Vliet. En sinds die tijd kom ik daar meer, die plek vergeet ik niet. Daar bij die molen. woont het meisje waar ik zoveel van hou. Daar bij die molen, die mooie molen, daar wil ik wonen als zij eens wordt mijn vrouw. Als in de stille avond stond de zon ten onderging en ik haar bij de molen in zoete mijmering. Luisterde zij mij in het oor, o heerlijk samen te zijn. De molen draaide lustig door en ik zei liefste mijn. Daarbij daar ben ik wonen als jij is wordt mijn vrouw. Ik zie de molen al ver ter eer van het jonge paar. Het hele dorp dat juicht en viert zijn leven menig jaar. En zie ik trots de molen staan, dan zweer ik in dienst kom. Nooit ga ik van die plek vandaan, waar ik mijn vrouwtje vond. daar bij die molen, die mooie molen, daar wil ik wonen, als zij eens wordt mijn vrouw.